Mark Visser met het NOS Journaal. Beleggers vrezen wereldwijd dus in Australië en Oost-Azië staan allemaal in de min. Stemming is nerveus en op een aantal beurzen lopen de verliezen op. In Hongkong is het verlies van de Hang Seng-index opgelopen tot 4%. Het verlies van de Nikkei-index in Tokio blijft tot nu toe beperkt. De Japanse beurs schommelt op een verlies van tussen de 1 en 1,5%. Gevreesd wordt voor een bloedbad na de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. De ministers van Financiën en centrale bankpresidenten van de G7 kwamen kort voor opening van de beurs van Tokio met een gezamenlijke verklaring. Daarin beloofden ze gemeenschappelijke actie om de financiële markten te ondersteunen. De Europese Centrale Bank kondigde gisteravond laat aan om staatsleningen te zullen kopen waar dat nodig is. Het gaat met name om staatsobligaties van Spanje en Italië. De rente daarop is de laatste weken sterk gestegen. Het opkopen van de schuldpapieren moet rente omlaag brengen en moet het vertrouwen in de Zuid-Europese landen versterken. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Het eiste, hij eiste dat er een eind komt aan het bloedvergieten en zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren en ze niet alleen moet beloven. Abdullah trekt uit protest de Saoedische ambassadeur terug. Ondanks de harde repressie houden de protesten in Syrië aan. Dit weekend greep het leger op verschillende plaatsen weer hard in. Bij elkaar zouden daarbij meer dan 70 doden zijn gevallen. In Londen is het vannacht opnieuw onrustig geweest, ondanks extra agenten op straat. In het noorden en zuiden van de stad braken relletjes uit. Drie agenten raakten gewond. Ongeregeldheden waren onder meer in Enfield, zo'n 8 kilometer ten noorden van de wijk Tottenham, waar zaterdagavond hevige rellen waren tijdens een betoging tegen de dood van een buurtgenoot. De man werd afgelopen donderdag door de politie doodgeschoten. Het weer, in het hele land regen en kans op onweer, het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NON. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen knooppunt Hoeverlaken en Muiden en op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwe en Kleinpolderplein.